Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving van gisteren in Pakistan en Afghanistan blijft stijgen. Tot nu toe zijn zeker 275 doden geteld, vooral in Pakistan. Duizenden mensen hebben de nacht buiten in de ijzige kou doorgebracht... uit angst voor naschokken. Vlak voor zonsopkomst was er nog zo'n schok. Hulpverleners hebben moeite het bergachtige rampgebied te bereiken. De aardbeving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. In Oostknollendam in Noord-Holland zijn twee auto's in vlammen opgegaan. Ze zijn van de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Wormerland, waartoe Oostknollendam behoort. De auto's stonden niet direct naast elkaar, dus er lijkt sprake te zijn van brandstichting. Vanavond houdt de gemeente Wormerland een discussiebijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Of de autobranden daarmee te maken hebben is onduidelijk. Als informatieavonden over de komst van asielzoekers nog vaker worden verstoord... dan kunnen het besloten bijeenkomsten worden. Dat zei burgemeester Snijders van Haarlem bij Pauw. Hij is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Snijders ging in discussie met Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie... die zei dat hij activisten naar informatieavonden blijft sturen, ook als ze besloten zijn. China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij operaties in de Zuid-Chinese zee. Een Amerikaans oorlogsschip is daar vanwege de spanning rond een aantal onbewoonde eilandjes, waarop China en verschillende andere landen aanspraak maken. De Amerikanen zeggen dat ze de vrede en veiligheid willen garanderen, maar de Chinezen raden de VS aan om er nog eens goed over na te denken en geen problemen te veroorzaken. De stroom in Nederland wordt steeds grijzer in plaats van groener, zeggen de Consumentenbond en vijf milieuorganisaties. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales omdat kolen goedkoop zijn. Daardoor is de stroomvoorziening het afgelopen jaar minder duurzaam geworden. Het weer, het is droog, minima tussen 5 en 7 graden met lokaal kans op mist.